Lars met het NOS-journaal. Sigrid Kaag zit in een nieuwe ondersteunende raad voor vrede en stabiliteit in Gaza. Het meldt het Witte Huis. De raad moet een speciale vredesraad ondersteunen die president Trump voorzit. In die ondersteunende raad zitten ook de Britse oud-premier Tony Blair en VS-gezant Steve Witkoff. Sigrid Kaag was eerder vicepremier in Nederland. Ook was ze VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. In Syrië wordt het Koerdisch erkend als nationale taal. Ook krijgen Koerden het staatsburgerschap. De Syrische president heeft een decreet daarover ondertekend. Daarin staat ook dat het Koerdische nieuwjaar de status krijgt van een nationale feestdag. De Koerdische minderheid werd onder het regime van president Assad jarenlang onderdrukt in Syrië. Ruim een jaar geleden werd Assad afgezet. Luchtvaartmaatschappijen kunnen beter niet vliegen boven Iran. Dat adviseert de Europese luchtvaartautoriteit. Die waarschuwt voor risico's vanwege spanningen. In het land begonnen deze maand protesten tegen het streng islamitische regime. Volgens mensenrechtenorganisaties grijpt de regering daarbij hard in. De Amerikaanse president Trump dreigt met militaire acties. KLM zei donderdag al niet meer boven Iran te vliegen... en ook het Duitse Lufthansa mijdt het Iraanse luchtruim. De rechtbank in Rotterdam heeft een man veroordeeld die op oudjaarsavond agenten beschoot met een zogenoemde vuurwerkmitrailleur. De man van 19 beschoot in Schiedam drie agenten. Een van hen omschreef het als een kogelregen. De, andere, of de agenten droegen beschermende kleding waardoor ze er niets aan overhielden. De man is veroordeeld voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. krijgt een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Het weer op veel plekken bewolkt. Regionaal kan een beetje regen vallen en het koelt af tot een graad of 4. Komende dag s ochtends wat regen, in de middag overal droog en het wordt dan een graad of 11.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 Yeah, we're only getting older. Does it even matter anyway? Yeah, focusing oh, on coping with the pain. Yeah, we're only getting older by the day. Yeah, we're only getting older. can me up at night. can me. spend. Get these thoughts that keep me up all night.